of zo. Uiteraard. Of op de radio of op televisie. Kan ik inpakken nu? Ja, inpakken en wegwijzen. We gaan er vandoor. En, uh, <laughs> dankjewel, het was weer gezellig. Ja. Gezellig zondag in Kennemerland. Uiteraard geel in teken van de Weissenol Trophy. Vandaag verreden op het circuitpark Zandvoort. Nou, wij eh, hele fijne vakantie. Ja, dankjewel. Jullie allemaal. Wij gaan even twee weken tussenuit. Zo, hij wel. Dat dan Goed wel. Zo. Nou, lekker bruin worden. Zo dadelijk de overige programma's van CFM. Vertel ik nog even het weer voor morgen. Wat gaat het weer morgen brengen? Nou, eh, meest bewolkt en af en toe een klein beetje regen. Maximum temperatuur omstreeks eh, de 17 graden. Dus. Maar de rest van de week gaat het weer een beetje oplopen.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 Hij wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van betrokkenheid bij de moord op Thomas van der Bijl in 2006 en Kees Houtman in 2005. Ook wordt hij verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Soerel zit een straf uit in verband met een drugszaak. Reizigers op Schiphol hebben door de mist last van vertraging. Gemiddeld bedraagt die een uur. Niet alleen Schiphol heeft problemen, ook Belgische en Duitse luchthavens hebben last van mist. Dat heeft een sneeuwbaleffect. Ook vluchtschema's van luchthavens elders in Europa worden daardoor ontregeld. Schiphol sluit niet uit dat er vluchten moeten worden geannuleerd. Uit de nieuwste berekeningen van het Centraal Planbureau blijkt dat de koopkracht volgend jaar toch daalt. Gemiddeld met een kwart procent. Het demissionaire kabinet maakt dat vandaag bekend. Vorige week werd er nog van uitgegaan dat de koopkracht komend jaar gelijk zou blijven. De achteruitgang van een kwart procent is een gemiddelde. AOW'ers bijvoorbeeld zullen meer koopkracht verliezen door bezuinigingen op onder meer de partnertoeslag. De verwachting is dat de koopkracht nog verder achteruit gaat in de plannen van het nieuwe kabinet. In het zuiden van Afghanistan zijn negen NAVO-militairen omgekomen toen hun helikopter neerstortte. De NAVO gaat uit van een ongeluk, maar wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De helikopter zou niet zijn neergeschoten. Bij de crash vielen ook drie gewonden, twee militairen en een Amerikaanse burger. De nationaliteit van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Bij een brand in een kippenschuur in Biddinghuizen zijn 12.000 kippen omgekomen. De brand brak kort na 5 uur vanochtend uit. Toen de brand weer aankwam stond de schuur al in lichte laaien. De kippen waren toen al niet meer te redden en ook van de schuur is niets over.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 I'll see you when.